Het gaat toch om, eh, ja, bij sommige universiteiten ook om, eh, om grote aantallen studenten... Ehm, en waar eh, nou ja, de overheid, wat ons betreft, de partij is om wat te bekostigen. Eh, vinden we eigenlijk dat zij dat, eh, dat zij dat voor alle universiteiten zouden, zouden moeten kunnen betalen. Maar dat is de overheid niet van plan en dus heeft een groot deel van de unies besloten de korting te schrappen. Betekent dat Oekraïense studenten zo'n 10.000 tot 15.000 euro meer moeten gaan betalen. Een overwinning voor voorstanders van abortus in de Amerikaanse staat Ohio. Een wetswijziging waardoor het moeilijker zou worden om het recht op abortus te behouden is weggestemd. Republikeinen probeerden om het moeilijker te maken om het recht op abortus te behouden. Want daar wordt over een paar maanden over gestemd, zegt correspondent Rudy Bauma. De Republikeinen die waren bang dat een meerderheid voor het recht op abortus zal stemmen in november. Dat, dat eh, is nu 22 weken in Ohio. En daarom wil de Republikeinen nu een paar maanden voordat dat belangrijke referendum plaatsvindt... de drempel voor een meerderheid van stemmen verhogen. Van 50% naar 60%. De inwoners van Ohio hebben dit voorstel dus weggestemd. En goed nieuws voor iedereen die helemaal Barbie-fan is geworden... na de mega populaire film. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! De makers van de pop bouwen nu een speciaal pretpark in Amerika. Bezoekers kunnen straks onder meer een kijkje nemen in het zuurstok roze strandhuis... en een drankje drinken op het dakterras. De speelgoedmakers zetten trouwens niet alleen Barbie in de spotlight. Ook andere classics, zoals Thomas de Stoomlocomotief, krijgen een plekje. Het park gaat waarschijnlijk volgend jaar open. Krijg je nog het weer. In de ochtend wat lichte regen. Daarna lost de bewolking op en komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn wegwerkzaamheden bezig op de A10 op de zuidkant van de Ring Amsterdam. De weg is dicht, daarom vertraging op de A9, de omrijroute.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 Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson, and I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So pie. don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys the touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life, your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me. Bubble and wine me, Hey. Trouble gon' find me. Trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me. Trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you. It's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance.